Ziekenhuizen helpen alleen in spoedgevallen. Ook de luchtverkeersleiders leggen het werk neer. Op het vliegveld van Athene zal geen enkel toestel landen of vertrekken. In verband daarmee gaan vanaf Schiphol zeker drie vluchten niet door. Met de 24 uur staking protesteren de Griekse ambtenaren tegen de aangekondigde bezuinigingen. De regering wil het torenhoge tekort op de begroting terugdringen om de Europese Unie en de financiële markten gerust te stellen. De belastingen gaan omhoog, de lonen worden bevroren en het aantal ambtenaren gaat sterk omlaag. Het dodental van de zware aardbeving op Haiti is opnieuw naar boven bijgesteld. De regering gaat er nu vanuit dat er 230.000 mensen zijn omgekomen bij de aardschok van 24 januari. Aanvankelijk werd gedacht dat er 150.000 doden waren. Later werd dat verhoogd naar 212.000. Volgens de minister van Communicatie zal het dodental vermoedelijk nog verder stijgen, omdat in de telling niet de slachtoffers zijn meegenomen die door hun eigen familieleden of door particuliere begrafenisondernemers zijn begraven. Twee chirurgische teams die voor hulporganisatie Cordate mensen in nood in Haiti hebben geholpen, komen in de loop van de middag terug in Nederland. Ze hebben in de hoofdstad Port-au-Prince operatiekamers ingericht. Het Nederlands team is officieel verwelkomd in het Olympisch Atletendorp in Vancouver. Een delegatie van sporters, coaches en begeleiders werd ontvangen door de burgemeester van het Atletendorp, de Canadese ex-roeister Tricia Smith. Veel schaatsers en shorttrekkers waren afwezig omdat ze op dat moment moesten trainen. Enkele andere wintersporters, zoals de bobsleiers, zijn nog niet aangekomen in Vancouver. Een Italiaanse voetbalsupporter heeft 14 jaar gevangenisstraf gekregen. Hij werd veroordeeld omdat hij in 2007, voorafgaand aan een wedstrijd op Sicilië, een politieman met een metalen voorwerp had doodgeslagen. De jongen stond terecht voor een rechtbank voor minderjarigen, omdat hij destijds nog geen 18 was.